Angelina, waitress at the pizzeria. I keep soup and minestrone just to be with her alone, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Angelina, I adore you. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Angelina, I live for you. E passione. passione. You have set my heart on fire. Mm, but Angelina never listens to my song. I eat on the pasta twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. If she'll be a my caramia then I'll join in matrimony with the girl who serves spumoni, and Angelina will be mine. C'è la mamma mia, Give me a cutterara, mamma mia, pensaccio tu. Siete d'ogni alla musicante, e te vai, e te viene, sembra lo strumento in mano te. Se ci mi chiamano sì, lo strumento, figli mia, oh mamma, zumba zumba baccola, oh mamma, zumba zumba baccola, oh mamma, zumba zumba baccola zuma zuma zuma zuma bakula Cella luna mezzamara mamma mia maradara Fikkimi akutturara mamma mia ben saçını Zittirunya bir şey olur İtibar, itibar sempre bakalalı maradara Hiçbir yapan siyah bakalalı maradara Oh, oh, oh, mama Ini bantu summa pandola, no no oh mama. Ini bantu summa pandola, si si, susu, ha Hey, leap up. Hey, leap up. Hey, leap up. Hey, leap up. Up. Up. Hoop. Himba. Uba. Oma. Oma. Oma. Oma. Oma. Oma. Oma. Oma. Oma. Oma. Mama. Oh, my mama. Oh, my mama. Oh, my mama. Oh, my mama. Welkom terug bij de Vinyljaren, deel 2, dames en heren, op deze woensdag de 13e oktober. En dat was natuurlijk wederom Louis Prima met eh, Angelina en Zoom Zoom. Prachtig eh, live opgenomen ook, denk ik, zo'n beetje. Jongen, tenminste, in ieder geval lekker publiek erbij. En wat swingt dit toch, jongens. Wat is dit toch lekker. Ik zelf eh, heb deze muziek ook nog wel gespeeld. Dat kan ik me nog wel herinneren. Alleen was dat veel later. Dat was in 1975 of zo, toen ik <clears throat> pianist was van het van het eh, Billy B. Jacket kwartet met Willem Kreuger en Bert Nieborg en Jaap Schotvanger. En eh, daar deden we ook wel een aantal van dit soort eh, prachtige werkjes van, uh, van Louis Prima. Onder andere, wat u straks hoorde, Just Gigolo. natuurlijk Bonacera, Marie. En deze Angelina, die deden we ook, inderdaad. <clears throat> Goed, even kijken. Gaan we ook weer doen. Oh ja, we gaan door met Procol Harum. Van die LP uit 1973, Grand Hotel. Met wel echt een hele luxe, mooie hoest erop. Met een zeer gedistingeerde foto van de heren van Procol Harm in jacket en hoge hoeden en zo. Je zou bijna kunnen zeggen typisch, typisch Engels. Ehm, en we gaan van deze plaat een eh, stuk draaien dat eh, getiteld is The Souvenirs of London. Ladies and gentlemen, we proudly present Procol Harum. Rates. Ja, <laughs> zou je niet verwachten, zo'n soort werkje van de, <clears throat> van de heren van Procol Harum. Maar een fantastische plaat, natuurlijk. Eh, souvenir from London. En dat kwam van die prachtige plaat. Ehm, Grand Hotel. Eh, we gaan vrolijk verder. Ik, vind Maurice een beetje stil. Oh, hij zit niet bij zijn microfoon. Je, je bent rustig vandaag. Hoe komt dat? Eh, nou, je zet me zo hard aan het werk. Dat heen en weer rennen en doen. Oh, is dat het? Ja. Oh, je bent buiten adem? Ja. Oh, <clears throat> hij is buiten adem. <clears throat> Sorry, kikker in de keel. Hij is buiten adem. Jongen, jongen, jongen, wat erg. Goed, nou, uh, ik ben toch wel blij dat hij weer terug is hoor, eigenlijk. Je moet... alleen maar heen en weer te rennen voor je. Ja. en hij is bruin, dames en heren. Hij is bruin. Niet te geloven. Ja, ik zal maar... ja dankjewel. Ja. Ja, lekker hè. Hoe was, was, je vakantie? Twee weken lang gemiddeld 30 graden. Wat wil je nog meer? Ja, ja. En toen, kwam, en toen kwam je hier terug en toen sneeuwde het. Nou ja, voor mijn gevoel wel. <laughs> Nee, gelukkig hadden we een mooi weekend daarna en uh, lekkere weken. Dus ze kon wel een beetje acclimatiseren. Maar ik heb echt mijn winterjas weer uit de kast getrokken nu. Hoor. Ja, dat geloof ik. Oh. ja, het gaat ook koud worden. Hè? Dat, eh, ja. Ze verwachten zelfs dat het tegen het weekend al gaat vriezen. Oh, echt waar? Ja. oh. Ja tegen het weekend Oeh, dan ben ik echt op tijd teruggekomen. dat <clears throat> het nog geen de 20 graden was hier in Nederland. Ja, precies. Omdat, nou, ik ben wel eens teruggekomen uit, uit, uit Gran Canaria. Ik kan me nog wel herinneren dat het daar 30 graden was en hier eh, de, 5 graden vroor of zo. <laughs> Nou, eh, dat, dat, is een verschil hoor. Dat is een lekker verschilletje. Nou, mij maar niet. Oh eh, ja, Billy... volgend jaar ga je mee hè, naar Turkije. Oh, is dat zo? Ja, dat hadden we toch afgesproken? Oh, weet ik niet. Want er was daar een een of andere pianist. Ja? Pavarotti noemde hem. Die kon alles behalve zingen en spelen. Oh. Dus hebben jou nodig. Oh. Moet wel gezellig blijven. Ja, ja. En je denkt dat ik gezellig ben? Nee, maar je muziek wel. Jij bent niet gezellig, maar je muziek wel. Oké, nou, dat vind ik toch weer een compliment. Nou, lachen dan. Um... Zijn voldoende Nederlanders hoor. Oh. Dus kennen jou wel. Zelfs mensen uit Beverwijk kwam ik tegen daar. Die kennen jou ook. Ja, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Dat ik in Rodos op het strand liep. En dan is: hey Jansen! Nou ja, kom zeg. ja. ja, meneer Jansen. Ja. <laughs> kan het raar lopen. Goed. Nou, laten we lekker verder gaan met muziek. Want eh, daar zijn we hier voor per slotverrekening, nietwaar? wel. Wat gaan we doen? Een van mijn favoriete eh, duetten, dames en heren. Een prachtige ballad. Het is later nog wel eens door, ik, geloof zelfs door Whitney Houston of door dat mens van Carrie, Mariah Carey heeft er geloof ik zich ook nog aan vergrepen. Ehm, aan dit prachtige nummer. Maar dat is allemaal minder. Ehm, want dit is echt de mooiste versie van dit prachtige stuk. Het is echt een van mijn eh, favoriete ballads en duetten. Ik vind het zo'n mooi nummer. Het is jammer dat ik het zelf niet kan zingen eigenlijk. Ja, het, eh, nee, het, ligt mij niet zo om dat te zingen. Gelukkig maar ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Ja? Billy Preston samen met Sarita Wright. Sarita Wright, de ex-vrouw van Stevie Wonder. Die is nog een tijdje mee eh, getrouwd geweest. Of een relatie mee gehad, of weet ik veel. <clears throat> maar Stevie zag het niet meer zitten. <laughs> ja, nou ja, oké. Okay. Ehm, nou, hier komt hij dan. Billy Preston samen met Sarita Wright. Het prachtige nummer. With you, I'm born again. Come bring me your softness. Comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again? Come give me your sweetness. Now there's you, there is no weakness. Lying safe within I was half, not whole. Instead, with none. Reaching through this world in need of one. Come show me your kindness. In your arms, I know. And don't you know if you I'm born again? this madness. Woman, don't you know with you I'm born again? geschreven door David Shire en Carol Connor. En uh, het arrangement van het eh, orkest en zo was ook van David Shire. Het komt <clears throat> uit de film Fast Break. En eh, dit was wel de, zeg maar de eerste versie ervan. Er zijn later nog meer duetten verschenen. meer uitvoeringen verschenen van dit nummer. Ik weet zo even niet van wie. Ik dacht zelfs dat Whitney Houston het ook gedaan heeft met iemand. En ehm, ik dacht zelfs ook Mariah Carey het gedaan heeft. Maar dat weet ik allemaal niet, weet ik allemaal niet zeker. <clears throat> Eh, maar misschien dat onze popprofessor <laughs> dat, dat wel kan vinden. Ah, ik eh, ga mijn best doen. Eh, je gaat je best doen. Oké, nou, ben benieuwd of je het vindt. Ehm, with You, I'm Born Again. En het is echt, ik vind het zo'n schitterend duet. Ik vind, het, ik vind vooral ook de manier waarop deze twee stemmen bij elkaar passen... vind ik zo uh, weergaloos mooi. Dat donkere geluid van uh, Billy Preston en dan dat, dat wat lichtere werkje van Sarita Wright... of Sarita zoals kortweg eh, genoemd wordt. Sarita dus en Billy Preston. With you I'm born again. Nou, we zullen jullie straks nog wel wat meer vertellen als we wat meer weten. Maar dat weten we nog niet. We gaan nu eh, verder met Louis. Prima natuurlijk, ja. Prima? Ja. Oké. Wat gaan we doen voor Louis Prima? We gaan, eh, nou, we gaan het over Marie hebben. Oh nee, niet over Marie. Ja, we gaan het over Marie hebben. Nee, Bonacera, toch? Nee, Marie. Oh, Marie, niet Oh. oh, Marie, ja. Oh, Marie, oh, dat is Nee, open niet. Gaan we doen. Van, uh, nou ja, van, uh, van hoe heet die Louis Prima, van die LP eh, Rock'n'Roll Classics. Hier is een van zijn grote hits. Oh, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. And your arms, I'm longing to be. Longing to be. Mm, baby. Baby. Tell me you love me. Tell me you love me. Kiss me once while the stars shine above me. Shine above me. hey, Marie. Hey, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. In your arms I'm longing to be. Longing to be. Oh, baby. Oh, baby. Tell me you love me. Tell me you love me. Hey, Marie. Hey, Marie. Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? One zona. Ci piace per te. Fammi to me. Fammi to me ono noto, ono noto. Ono noto, ono noto, brachata, ono noto, brachata, brachata, ono noto, ono noto, brachata. Come on, boy, what's the matter with you? Ono noto, brachata. Quando zona, she plays every day. Ha ha ha ha. How much you mean? Way money, way money, way money, way money, way money. het spijt me voor alle Hazes-fans, maar ehm, ja, ik prefereer toch echt deze versie. Het swingt echt gewoon de pan uit, joh. Het is eh, lekker. Het is ook, ik kan ook merken dat zo'n orkest is wat in één keer gewoon opgenomen is. Weet je wel, lekker hap, rammen en spelen. En eh, met natuurlijk duidelijk Jesse en Dixieland invloeden erin. Oh Marie van eh, Louis Prima. En ehm, nou, heerlijk. Heerlijk. Heerlijk. Grand Hotel, dames en heren. We gaan weer even een reisje maken naar het eh, Grand Hotel. En eh, op dit nummer hoort u ook de stem van Christiane Le Grand. En dat is een van de stemmen van de Swingle Singers. En weet u nog wie dat waren, de Swingle Singers? Nee, hè? Of wel? Nou, de Swingle Singers was een, eh, een, een gezelschap uit Frankrijk vandaan. onder leiding van meneer George Swingle. Zo heette die man echt. En eh, als specialiteit hadden die mensen dat ze allemaal met, met sketten, met pap, pap, doet, pap, Dat ze dus eh, allemaal werk van Bach deden, onder andere. Eh, met een ritmische begeleiding erachter. En dat was echt gek. Ik zal eens kijken, misschien heb ik er nog wel een LP van ergens. Zal ik eens een keer meenemen, lijkt me leuk. Swinglesingers, die deden dus allemaal dingen van, uh, van Johan Sebastian Bach en zo. En dat swingde dan echt als een, als een, als een trein. Nou, eh, een van die zangeressen van de Swinglesingers doet dus mee op dit nummer eh, van Procol Herm. En dat nummer dat heet Fires That Burned Brightly. Procol Harum van de LP Grand Hotel. mooi of is het mooi? Nou, dat is echt schitterend. Ja, het is, eh, het is niet, geen makkelijke muziek natuurlijk. Het is niet eh, muziek die eventjes, uh, eh, maar eventjes, uh, de kroeg draait en zo. Maar dit is muziek waar je echt lekker naar moet luisteren. En ik vind het wel leuk van dit programma voor mezelf ook. Want het zijn natuurlijk allemaal platen die al jarenlang in de kast staan. Die je eigenlijk nooit meer draait. ja, een beetje lastig natuurlijk. Want, ja, die kast die staat in een kamer. Die grammofoon staat heel ergens anders. Maar op de ene kant kom je daar zomaar niet meer zo toe om, om eens een LP uit de kast te pakken. Maar aan de andere kant, het is toch wel weer heerlijk wat je, wat je allemaal hoort vandaag eh, aan eh, prachtige muziek. En trouwens, überhaupt eh, prachtige muziek. Mocht u suggesties hebben, dames en heren, dat kan natuurlijk altijd, want u heeft echt wel inbreng. Dus mocht u, eh, mocht u suggesties hebben over platen, dat u denkt van nou, die LP zou ik nou wel eens een keertje willen horen. En hij is in ons archief aanwezig, want dat moet natuurlijk wel. Maar we kunnen dus uit diverse archieven putten, dat wel. Ehm, doe gerust die suggesties. Het kan allemaal via onze huis. Eh, eh, ik weet alleen het adres niet. Dat weet Maurice weer natuurlijk, maar dat weet ik niet. Ehm, wat is het adres ook weer, Maurice, van die huis? Uh, vinyl, CFM, huis.nl. Eh, ik weet hem ook even niet zo oh, snel. nou ja, oké. In ieder geval, ehm, via ons huis, de vinyljaren, kunt u ons altijd terugvinden. En dan mag u natuurlijk ook rustig suggesties doen over, uh, eh, u misschien eens een bepaalde LP heeft waar wij niet aan denken, maar u misschien aan denkt. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Ja, dat kan. Goed, nou, eh, we gaan door met... vinylcfm.huis.nl Vinyl, Hives.nl. Nou, kijk, dan heb je in ieder geval het adres. We gaan naar de kraker van de week, dames en heren. En eh, we gaan... Eh, kijk, er zijn leuke foto's op ja, Zie je dat? Leuk, hè, die foto? <laughs> Komt die van jou ook nog bij te staan? Oh! Nog erger. <laughs> Kijkt er helemaal niemand meer. Kijkt er helemaal niet meer. Eh, de kraker van de week, dames en heren. We ehm, gaan er nog eentje doen. Ehm we gaan binnenkort eh, weer ook weer starten met het Canada lopen. Want we hebben weer een nieuwe voorraad gekregen dankzij mijn vriend Raymond Bos. Die heeft er weer een aantal afgeleverd op cd. Dus dat gaat binnenkort ook weer plaatsen. Maar ik zei het al, we zijn nog even in zware onderhandelingen met de jury. Want... Eh, eh, zij stellen nogal hoge eisen deze keer. Ik weet niet wat de eisen precies zijn, maar ik hoorde van Maurice dat ze hele hoge eisen stellen. En uh, ja, nou ja, dat moeten we dan nog eventjes zwaar over onderhandelen natuurlijk. Denk je wat ook het ergste is? Nou. zullen niet meer met z'n drieën zitten. Oh, waarom? Ze willen hun kinderen en familie meenemen. Ze wil nou met z'n 23 er zitten. Ja, dan, moet ik ik je kwijt. Nou, dat kan hij niet. Nee. Nee, we kunnen er maar drie kwijt. Ja. In het, hok, in het hok beneden. Daar kunnen er 23 <laughs> mensen in. Maar ze zijn wel blij. Van de zomer zaten ze hier weg te puffen. En ze hadden een gesteld voor een airco. Nou, die hebben ze gekregen daar. Oh, dat is wel. Ja. Oh, er ligt wel een airco Nou, dat is in ieder geval heel mooi. Nou, dan is dat alvast ingewilligd. Dus dat gaat goed. De kraker van de week, dames en heren. Nou, of hij echt kraakt, weet ik niet. Maar ik heb hem uitgezocht. Vond hem leuk. Ik zat vannacht toevallig... Eh, ik zit vaak s'nachts eventjes zo een beetje op YouTube heen en weer te, klooien en zo. En eh, daar kwam ik ineens allerlei leuke dingen tegen van Leen Jongewaard. Eh... Eh, helaas veel te vroeg overleden figuur. Ehm, die wij natuurlijk kennen als eerste, als Flip de tovenaarsleerling. Natuurlijk uit het schaap met de vijf poten. Eh, met Adele Bloemendaal en Piet eh, Reumer. Ehm, en hij natuurlijk ook vanuit zijn programma's samen met Robert Long. cabaretprogramma's, theaterprogramma's. Kortom, een zeer veelzijdige man. En ja, die is ons ook alweer veel en veel te vroeg ontvangen. Uh, had hij ook niet iets... Oh nee, dat was hij niet. Nee, ik was zeggen, had hij ook niet iets in uh, die tattoo van haar, maar dat was zijn vriend. Dat was Barry Stevens. Dat was hij niet. Nee, nee dat was hij niet. Ehm, nou, we gaan van Leen Jongewaard een liedje draaien wat komt uit de musical. Heerlijk duurt het langst van Annie M.G. Schmid en eh, Harry Banning, waar hij ook al een rol in had. En dat heet Kom Kees, het is maar tijdelijk. Als het ware. Reeds. Als het lukt. Allemaal. Dat gaat lukken. Staat hij wel op 45? Tuurlijk. Ah, oké. Okay. Kom Kees, het is maar tijdelijk, het zal wel weer overgaan. Kom Kees, bekijk het kalmpjes aan. Rotzooi is onvermijdelijk, laat ze er gang maar gaan. Waait weer voorbij geleidelijk aan. Donkere dagen, pokken en plagen tegenspoed. Schoppen en slagen moet je verdragen, het komt weer goed. Kom Kees, het is maar tijdelijk, zet al je zorg opzij. Kom Kees, het gaat allemaal weer voorbij. Trouble, trouble, trouble, kranten vol met trouble. Ze zijn weer aan het dreigen, maar ik denk bij mijn eigen. Kom, kom. Kom Kees, het is maar tijdelijk, laat ze er gang maar gaan. waait weer voorbij geleidelijk aan. Soms lijkt het onvermijdelijk dat ze er weer op los gaan slaan. Dan denk je, hé, hey, hoe moet dat nou gaan? Hoeveel Chinezen zouden er wezen? 1 miljard. Als die Chinezen door blijven kezen, gaat het hard. Kees, het is maar tijdelijk, wordt wel weer bijgelegd. Komt weer vanzelf op zijn pootjes terecht. Kom Kees, het is maar tijdelijk, duurt nog een jaar of wat. Om Kees, dan ben je het eindelijk zat. Dan ga je onvermijdelijk naar de bejaardenvlat. Daar ga je dood en dan heb je het gehad. maar alles is zo relatief, En daarom plukt de dag. Alle misère van heden is morgen weer opgelost. Kom Kees, het is maar tijdelijk, het zal wel weer overgaan. Kom Kees, bekijk er kalmpjes aan. Rotzooi is onvermijdelijk, laat ze de gang maar gaan. Waait weer voorbij geleidelijk aan. Koekjes wegen winkel aan wegen hou maar op. Hou maar op. Doosjes inpakken, zegeltjes plakken, kleuren job. kleuren job, kom Kees, het is maar tijdelijk zet. Al je zorg opzij, kom Kees, het gaat allemaal weer voorbij. Kees, het is nog voorlopig maar aan. Kees, het is niet van blijvende duur. Kees, het loopt allemaal wel weer los. Kees, het is niet zo erg als het lijkt. Kees, het komt allemaal weer terecht. Ja, de eh, musical Heerlijk duurt het langs. Hanni Barink en Annie M.G. Smit. Kom Kees, het is maar tijdelijk. Leen Jongewaard. En ik vergat natuurlijk in eh, wat ik me eh, straks noemde natuurlijk even te vermelden. En dat mag helemaal niet gebeuren natuurlijk. Maar ik vergat even te vermelden natuurlijk Ja Zuster, Nee Zuster. Waar hij ook een zeer prominente rol in had. Als opa en als Gerrit de inbreker naast zuster Clivia. Dat... Uh, uh, God weet het mensen ook weer. Nou, ik loop eraan te denken en ik vergeet ineens zomaar. Ik, nou, zou ik ouder worden? <laughs> <laughs> ja. Goed, zuster Clivia dus. En uh, nou, ik, die naam van die actrice ontschiet me even gewoon. Dat is heel gek, maar ik liep er net nog aan te denken. En nou ja, dat komt wel weer goed. In ieder geval, ja zuster, nee zuster, de originele versie. Ehm, het, helaas is daar het meeste van gewist. Vooral de tv-beelden zijn nog wel wat fragmenten hier, hier en daar te zien. Maar... Eh, de banden van die serie zijn uh, toen de tijd helaas gewist. En dat was prachtige tv-serie waar ook hele grote namen als bijvoorbeeld Wim Sonneveld aan meegedaan hebben in één aflevering. En daardoor, daaruit resulteert ook het leuke duet tussen Leen Jongewaard en Wim Sonneveld in een rijtuigje. Dat eh, komt allemaal uit die prachtige serie. Billy Preston is de volgende artiest weer. Dames en heren, u weet het, we draaien steeds drie platen en nog wat leuke dingen ertussendoor. Maar eh, drie platen... Hè? Welk nummer? Eh, It Will Come In Time gaan we doen. Dat is een lekker, eh, lekker nummer. Het swingt weer als een trein. Zoals veel stukken op deze prachtige plaat. En daar kun je ook goed aan horen dat Billy Preston natuurlijk zijn roots in de gospel heeft. Want veel stukken, daar zitten die invloeden toch wel heel duidelijk, uh, zijn daarin waarneembaar, om het zo maar eens te zeggen. Nou, weer een duet met Sarita Wright, met Sarita. En dit was zelfs een gigantische hit ook voor ze. En eh, we gaan weer swingen, jongens. Je kan je dansschoentjes weer lekker aantrekken. Billy Preston en Sarita, It Will Come In Time. It will come in time. You just be patient. Everything that's yours will get to you. Just because some others get theirs early. Don't you worry, yours is coming too. You got to keep on doing what you know. someday and it will be there. Everything you hope that it will be. You love it more cause you have worked and waited. When it's yours, you'll let the whole world see. You gotta keep on doing what you know is right. some Rita Wright met It Will Come In Time. Heerlijk. Eh, dit swingt ook weer als een trein. Maar trouwens, dat vind ik toch van deze hele plaat. Een tijd niet meer gehoord en dan is het toch lekker als je het weer eens, uh, het weer eens terug hoort. Billy Preston, ja, heerlijk. Louis Prima. En ik had het u al beloofd natuurlijk, ja. Ik had het u al beloofd. Dus moet het ook gebeuren natuurlijk, ja. De echte, originele versie van het swingende, prachtig mooie stuk. Buonasera, signorita, buonasera. Ieri sì, vero. Lui prima. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, Senorino we'll go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Aires, Senorina, kiss me goodnight. Aires, Senorina Kiss me goodnight, but do rip do that do rip but bone a man bone but do the bang do bone bone say it Sangerino bone say It is time to say goodnight to Napoli There was hard for us to whisper bone say With that old moon above the Mediterranean Sea mm, In the morning Sangerino we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we will stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Mm, Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Leuk hè? Mijn eindjes bedenken was je niet zo erg origineel. Dat is geloof ik al het, nummer, het derde nummer wat eh, op precies dezelfde manier eindigt met hetzelfde riedeltje dan eh, wat we net hoorden. Buonasera signorina, de originele versie. Het leuke is ook dat er een zin in zit, want dat Moon Above the Mediterranean Sea. En er zijn maar heel weinig zangers die dat, die dat goed verstaan hebben. Wel, Hazes bijvoorbeeld <laughs> zingt het ook fout. Dan moet je maar eens goed naar die, die versie luisteren. Die zingt het echt gewoon verkeerd. Die zingt het, ik weet niet wat hij precies zingt, maar in ieder geval niet... Ehm, de zin die, eh, die het moet zijn. Dat, eh, maar dat hoor ik wel van meer mensen. Hoor. Dat, uh, with that old moon above the Mediterranean Sea. Ja, dat is lastig om, eh, om te zeggen, te zingen natuurlijk. Hè, vind je niet? Ja. Ja? Oké. Ik ben blij dat je het met me eens bent. <laughs> Ik vind alles lastig om te zingen, dus dat is makkelijk. Oh! <laughs> ja, dat is, dat is ook weer waar. Dat ja, dat gaat niet goed samen. Procol Harum is weer aan de beurt, dames en heren. Dat wordt ook waarschijnlijk wel een van de laatste tracks van eh, dit eh, schitterende album van deze eh, heerlijke band. Uit de 60 <clears throat> en 70 jaren en trouwens ze toeren nog steeds. Zijn een aantal jaren geleden, nog niet eens zo lang geleden. Twee jaar terug denk ik, is Gary Brooker bijvoorbeeld nog in, in Nederland geweest. En er zijn ook, als je op YouTube kijkt, bijvoorbeeld echt nog wel hele goede recente live-opnames van Procol Harum te vinden. Bijvoorbeeld in 2004 is een dvd opgenomen. Live at the Union Chapel. Ja, die, ja, dat is een hele mooie dvd. Ja, dat en in 1999 de Best of mu Laden Live. Ja? En 2002 nog een live eh, ja. opname. Ja, die, die van die Union Chapel is fantastisch. Die heb ik toevallig gezien. Kennis van mij heeft die, heeft die DVD. Eh, die, is, die is echt fantastisch. Daar spelen ze ook inderdaad een hoop oude hits. Het leuke is dat daar ook de originele organist van uh, Why the Shade of Pale, Matthew Fisher, weer meedoet. Dus dat is echt wel de moeite waard om dat eens te beluisteren. Maar ja, wij draaien geen cd's. Nee, dat wordt en Ook, en ook geen dvd's. Nou, dat kan al helemaal niet. Nee, dat kan al helemaal niet. in 2009 is een laatste concert geweest, hè? De Danish National Concert Orchestra en Chower. Chower. Koor. Koor. Choir. <laughs> Choir, dank Choir. je. ja. 20 <laughs> augustus 2006, 2009 Nou, kan je nagaan. Dus ze zijn nog steeds, uh, zijn nog steeds actief, de heren van Procol Harum. Althans in ieder geval Gary Brooker. Eh, ja, dat is de producent nu, hè? Ja, we gaan het erover hebben. We hebben het erover en we gaan het draaien. De titelsong van deze LP die wij eh, vandaag in behandeling hebben... is een schitterend mooi nummer. Let u maar eens op. Hier komt hij, eh, de titelsong van de LP. En uiteraard heet dat Grand Hotel. Grand Hotel. Tonight we sleep Silken consumed even een stilte na. Vind je niet? Jawel. Mooi gepaste stilte. Wat een schitterend stuk muziek, vind ik persoonlijk. Ja, misschien vindt u er wel niks aan. Ja, kan <laughs> gebeuren. Ik vind het gewoon geweldig. Grand Hotel was de titelsong van die LP uit 1973 van uh, Procol Harum. Muziek eh, Gary Brooker en de teksten van Keith Reed vaste songschrijversduo eigenlijk. Keith Reed was een soort dichter die alle teksten maakte. Soms een beetje absurdistisch. Maar hè? wat ben je nou man? Zit, zit hij aan mijn schuifje. Um, ehm, <clears throat> we gaan ermee stoppen. Ja, we gaan eruit. Dames en heren, we hebben het weer gehad voor vandaag. Dit waren de vinyljaren. We gaan eruit met Billy Preston. Met een lekker swingend stuk. En eh, dat haalt het nieuws wel, denk ik zomaar. Denk ik hoor. Het zal wel in ieder geval, eh, bedankt voor het luisteren. Bedankt aan Maurice voor assistentie en techniek en opzoeken. En weet ik het allemaal niet wat hij allemaal gedaan heeft. Fantastisch werk weer. Ik ben blij dat hij er weer was.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 De bond wilde hem de gelegenheid geven om zelf openheid van zaken te geven, maar omdat dat is uitgebleven heeft de Turnbond dat nu zelf gedaan. De afgelopen dagen zijn gesprekken met Van Gelder gevoerd en daarin heeft hij volgens de bond zijn cocaïnegebruik toegegeven. Vorig jaar werd hij geschorst wegens het gebruik van verdovende middelen. Criminelen stelen steeds vaker de inloggegevens van Nederlanders die internet bankieren. De eerste zes maanden van dit jaar heeft de Nederlandse Vereniging van Banken al ruim 500 gevallen geregistreerd. Dat levert een schadepost op van 4,3 miljoen euro. In heel 2009 werden zo'n 150 consumenten gedupeerd. Bij het zogenoemde phishing sturen de criminelen een e-mail met daarin een link naar een valse bankwebsite. Als mensen via die site inloggen, kopiëren de dieven de inlognaam en het wachtwoord van de klant. Vervolgens plunderen ze de rekening. Het is voor het eerst dat banken cijfers over phishing vrijgeven. Tot nu toe deden ze dat niet, uit angst dat de klanten zou afschrikken om via internet hun bankzaken te regelen. Er moet een landelijke norm komen voor examens van beroepsopleidingen. Dat adviseert de Onderwijsraad voor de Tweede Kamer. De raad wil meer duidelijkheid in de diverse opleidingen en diploma's. Voor werkgevers en docenten wordt het steeds onduidelijker wat met name VMBO en MBO-diploma's precies waard zijn, blijkt uit onderzoek. Op middelbare scholen is er wel landelijk